Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Nederlanders zijn sinds 2010 ruim 8% meer gaan verdienen... blijkt uit cijfers van het CBS over de afgelopen 10 jaar. In die periode nam ook de vergrijzing toe. In 2010 was 15% van de bevolking boven de 65. Nu is dat 19%. Er kwamen sinds 2010 ruim 700.000 mensen bij in ons land. Vooral door migratie, maar ook doordat er meer geboortes waren dan sterfgevallen. Ondanks het groot aantal demonstraties van de laatste maanden... is de stemming in Nederland niet negatiever dan eerst. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau... op basis van een kwartaalpeiling. Dat er meer acties zijn komt volgens het planbureau door kopieergedrag... en doordat mensen niet merken dat het economisch beter gaat. Ook laten maatschappelijke organisaties zich vaker horen. Mensen zijn minder positief over de economie en de eigen financiën. Ook maken ze zich meer zorgen over het klimaat en het milieu. De Hoogste Raad van de Taliban is het eens geworden over een staakt het vuren in Afghanistan. Dat is een stap op weg naar een vredesakkoord met de VS. Wanneer de wapenstilstand moet ingaan is onduidelijk. Het staakt het vuren is een van de Amerikaanse eisen voor een vredesverdrag. De onderhandelingen tussen de VS en de Taliban werden in september opgeschort na een aanslag in Kabul. Maar begin deze maand gingen de partijen weer in gesprek. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse collega Trump bedankt voor een tip... waarmee een aanslag in Sint-Petersburg zou zijn vereideld. Dankzij die informatie vanuit Washington kon de Russische geheime dienst vrijdag twee Russen aanhouden.